een voorspoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vanaf de grens bij Oldenzaal zijn acht vrachtwagens onderweg naar Geelserijen... met wrakstukken van de neergehaalde MH17. Daar in Geelserijen wordt geprobeerd het toestel te reconstrueren. Nabestaanden mogen bij de aankomst van het konvooi zijn. De vrachtwagens vertrokken woensdag vanuit Oekraïne. De Amerikaanse minister van Defensie Hegel is in Bagdad om te praten met de Iraakse regering en met Amerikaanse commandanten over de strijd tegen IS. Hegel zei dat Washington wil helpen om gebied te heroveren op islamitische staat, maar dat de oplossing van het conflict van Irak zelf moet komen. Het bezoek aan Bagdad is vermoedelijk de laatste buitenlandse reis van Hegel als minister van Defensie. President Obama heeft Ashton Carter bij de Senaat voorgedragen als diens opvolger. De spits van vanochtend was de drukste ochtendspits van het jaar. Rond 8 uur stond er bijna 400 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. De ANWB meldt dat er opvallend veel files langer waren dan 10 kilometer. De meeste files werden veroorzaakt door mist en gladheid. Er waren een paar aanrijdingen, maar er waren geen grote ongelukken. Bijna 40% van alle Nederlanders heeft door ruzie geen contact meer met een deel van de familie. Blijkt uit de eindejaarspeiling van het netwerk Notarissen. Daarmee is het aantal familieruzies met 5% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Het gaat vooral om ruzies tussen broers en zussen of tussen ouders en hun kinderen. Volgens het netwerk notarissen gaan de problemen vrijwel altijd over geld, bijvoorbeeld bij een erfenis.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 waar je vrolijk van wordt. En zo glijden de pistoletjes weer uh, gesmeerd je keel in. En ik ben hier vanmiddag natuurlijk niet alleen. Mijn naam is Charles Duif en naast mij zit, ja ja, Dolly. Ja, ik zit weer trouw naast je. <laughs> Je kan je alleen niet zien, want je zit achter mijn schermpje. Dat is nou weer helemaal vervelend natuurlijk. Ben je mal, hou het maar zo. Je bent een mooi kerstkindje en dan zit je achter mijn schermpje door. Nou, dat maakt niet uit. Je kan <laughs> eventjes naar www.cfmzandvoort.nl Ja, nee, CFM, zie je... CFM eh, tussenliggend streepje live. Dat is voldoende. Ja, nou, dat kan ook. Hè? Maar op ZFM Zandvoort eh, zit ook een eh, button. Ja. Die kan je indrukken. Dan kan je live kijken. Dan zie je me zo zitten, Charles. Oké, nou. Ja. Ik, zie het helemaal zitten. <laughs> ja, ik krijg een hoop eh, vragen van mensen. Van, kan je nou niet eens een beetje sneeuw verzorgen, duif? Nou kan ik wel natuurlijk. als je dan die, ker, die kerstklanken zo hoort, dan, eh, dan, denk je van... nou ja, even kom op, eh, zorg nou eens voor een beetje sneeuw. En eh, ben, vanochtend ben ik op zoek gegaan naar, naar, naar die sneeuw. En laat ik het nou gevonden hebben. geluidsfoutje. Ja, kan met een live radio uitzending. No place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. And it doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping.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 And oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, and it doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping. And the lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Come on, boys. All the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. And oh, the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbying. Well, as long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Sven Duif, Let It Snow. Nou, zeg nou niet dat ik niet mijn best heb gedaan om voor een beetje sneeuw uh, te zorgen. Zo, uh, tegen de kerstdagen aan. Dolly, ben jij al een beetje in de sfeer? Heb je de boom al staan? Ik niet je moet toch meer, wat meer een boompje opzetten. Kom. Ja, nee, dat, dat is ook wel zo. Maar voorlopig eh, nog even niet. Ik, je hebt nog, eh, heb je geen zin eh, in de ik kerst? Ik hou niet van kerst. Jij houdt niet van kerst? <laughs> Ik vind het helemaal niks. <laughs> Oh. Al die troepen in je huis, ik vind het verschrikkelijk. Oh. Ja. ja ik Het enige wat ik leuk vind is dat de huizen verlicht zijn. Ja. dat, dat vind ik gezellig. En, en nou ja, in het kader van... Uh, lichtjesfeest eh, wil ik dan nog meedoen. Maar die mm troep in huis, jongens, alsjeblieft. Ja, maar eh, ik, ik heb zo'n mooie kunstkerstboom thuis staan. Ja, dat zag ik, ja. <clears throat> ja. ja, en helemaal geen troep. Nee. hij valt helemaal niet uit. Mijn buurvrouw wel tegen de man. Ja, maar, maar zo... Ja, oké. Okay. <laughs> ja. <laughs> arme buurman. Ja, echt gebeurd. Ja, ja maar nee, die, ik, heb, ik vind het zo gezellig. Ja, ja de kamer is gewoon... dat mag, dat kan. Ja, het is gewoon een sprookje in mijn kamer. Ja. ja, de hek zit op de bank zeker. Dat vind ik dan weer weer nou, Ja, <laughs> de sprookjeskamer. <laughs> nee hoor, Von, dat is niet persoonlijk bedoeld hoor. Gewoon een rotgrapje. Ja, nou, Ik, eh, ja, ik hou ervan. Ik, ik heb meteen na Sinterklaas stond die boom in mijn kamer. Ik zag het. Nou, was je niet net eerder? Ja, het was ietsje eerder. Ja, <laughs> Ja, ja, ja. ja, Ik had je betrapt. Je moet niet alles verraaien. <laughs> Sinterklaas was de deur niet eens uit. Maar ik heb ook gelezen dat Sinterklaas in menige huiskamer... ook bij de kerstboom heeft gezeten. en dat, hij dat eigenlijk helemaal niet zo heel erg vond. Nee, ik, ik vond het heel gezellig. Eh, ja, je jij. ja, maar ik heb het over Sinterklaas. Nou, dat was, dat was ik. <laughs> zeg je toch niet? Oh, <laughs> Ik probeer het ook ehm, heel stukje op te nee, voeren. Dat, gaat nee, het weer verraaien? Nee, luister, dat droomde ik dat ik het was. Snap je? Ja, dat is weer wat anders. maar ik, heb het over, het over het echte leven. Ik droomde dat ik een hulp Sinterklaas was... en dat ik die kamers binnenkwam. En ah, dan, ja. Oh, wat zo mooi. Ja, en, en mijn zwarte Piet ook helemaal verlicht. <laughs> verlichte zwarte pieten. Dat is, <laughs> Wat voor lippenstift had hij op in godsnaam? Uh, hoe heet dat spul ook weer? Dat, eh, wat je erop moet smeren? Dat, ja, ja, ja. ja. <laughs> ik, wil het geloof niet weten. Dan gaan, ze, gaan ze glimmen, die lippen, toch? <laughs> Ja, ja, ja, precies. Ja. Nee, maar ja, ik vind het er gezellig. Maar doe je er helemaal thuis helemaal niks aan? nou, ik moet dit jaar, want ik heb mijn Jij moet dit jaar? Ik heb, ja, en mijn kleinzoon komt bij me logeren. Dus, ja. En ja, dan, dan moet je er toch aan. En anders had ik het zeer zeker niet gedaan. En jouw dochter bijvoorbeeld dan? Ja, die vindt het prachtig. Die vindt het mooi. Ja, en vroeger... Uh, een meisje met smaak dan, hè? <laughs> Oké, okay, nou, nou, plaag, ik, nou plaag ik, jou, nou ik jou een beetje terug. <laughs> nee, maar, Ga dan maar, een lekker plaatje draaien, man. Nou, <laughs> dan, dan met, kerst, met kerst is het ook wel belangrijk, Dolly... dat je dan in de armen van iemand ligt. Tenminste, voor sommige mensen is dat heel belangrijk. Nou dus- ja, dat heb ik dus ook al niet. Dus eh, nou, waarom zou ik dan een kerstboom erbij opzetten? nou zo kan hij wel weer. uh, eh, uh, eh, maar Smokey heeft dat wel, luister maar. Ja, ik ga horen. open your heart whatever you ever need. You think that's too high for you, baby?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 kent hem natuurlijk van uh, Alice, hoe de fuck is Alice? En zo, ja. nu lag hij in de, in de armen van zijn geliefde Dolly. Nou, heb je nou een beetje gevoel, Dolly, dat je zegt van... nou, krijg ik toch een beetje dat kerstgevoel met iemand in mijn armen? <laughs> Wat mij met rust. <laughs> ja. <laughs> Nee, nou, ik, ja, ik, vind het gewoon eh, een, gezellige plaat. Ik denk, nou, waar ik smoky nou, eh, Dat is ook een hele gezellige plaat. We, zijn, we, zijn, we zijn buiten gaan staan met de cd-speler... want smoken, eh, roken mag je niet hier in de, in de studio. Nee, dus dat moesten we weer buiten dat moesten we weer buiten. dus smoky Smokey moest ook buiten zingen. Nou ja, dat, dat deed hij graag voor ons, hoor. Dat, gelukkig hebben we zo'n mobiele box. Hè? Ja. Hé, hey, luister, luister, Nick en Simon... Die ken je ook wel, hè? Ja, ja, ja. Dat zijn die jongens uit Volendam. Ja. Eh, die hebben ook een, eh, een, een, kerstplaatje eh, gemaakt. Is dat zo? Ja. <clears throat> en, nou ja, kerstplaatje, een kerstcd. Ja. Al, ja, beetje, beetje, beetje... Trouwens, trouwens, je hebt het nou over Nick en Simon, hè? Ja, ik, ik wil graag naar ze luisteren, maar heb jij verdorie die nieuwe kerstsingle gehoord van Alain Clark? Nee. Oh. Samen met zijn vader, met Deen. Oh, die moeten we even opzoeken. Die moeten we straks even oh, gaan draaien. Je weet niet wat je hoort. Wat een prachtige plaat. Oké. Dat wordt echt een klassieker. Mark my words. Ja, en dat is, eh, die is net uit of zo? Ja. ja. Dane Clark met Alan Clark. Met, ja. ja. gaan we even opzoeken, toch? Good old Deen. Volgens mij woont hij nog steeds in zijn antwoord, toch? Dat klopt. Ja, hoor. Ja. ja. Samen met Marjan, die ken ik ook goed. Ja. Dat is zijn lieve vrouwtje. Ja, dat is zeker een lieverd. Nou, ja, ehm, maar ik had het over Ja, we gingen even naar Nick, en, Simon. Ja, die hebben ook een kerstplaat gemaakt dus? Ja, Nick heeft een kerstplaat gemaakt en Simon, en Simon ook. Nou, dat is toevallig, want ze zijn... Nou, en toen hebben ze het maar samen op één schijfje gezet. Ja, dat kon precies, precies. Nou, kijk eens aan. En, eh, en, het is een beetje gepikt het idee van Michael Bublé. Want die heeft natuurlijk ook zo'n zo'n eh, kerstidee gemaakt eh, een paar jaar geleden. Met al die mooie nummers erop. Ja. En eh, ja, dit staat bijvoorbeeld ook op de cd van Michael Bublé. Maar dit is dan de versie van... Ja, dat is eh, dan weer jammer, hè? Ja, ja. ja, eh, Michael Kwaad, bellen met Nick en Simon. Wat ja, ja, ja, wat is dit nou? Wat doen jullie nou, jongens? Maar goed.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 ziet er helemaal uit als kerst eh, als het een, eh, aan Nick en Simon ligt. Wat vond je ervan, Dolly? Wat vond je van de versie? Of wat vond ik je van vond het, het een, eh, een fijn, fijn, fris nummer. In het gehoor liggend versje. ja, ja, ja. ja, ja. maar ja, ze hebben natuurlijk ook twee stemmen die prachtig bij elkaar passen. Hè? Ja, ja, dat klopt. Nou, zeker waar. Ja, ik heb ook meegezongen hoor. Dat, dat heb je niet gehoord natuurlijk op de achtergrond. Nee, jij stond buiten te zingen zeker. <laughs> hey, ehm, ik ga, eh, voordat we dan eh, aandacht geven eventjes aan eh, Alain Clark met, met vader Deen. Dat gaan we zeker doen. Maar even ter afwisseling, eventjes een niet-kerstliedje. Want anders denken de mensen van... Hey, ja, er zit er een beetje inderdaad een kerstprogramma nou eens met die, met die bomen, die ballen, die pieken. Ja, want er zijn natuurlijk meer mensen zoals ik die helemaal niet van kerst houden. Ja. Zit je dan met je broodje, hè? Met je, met je lunch. Ja, met, je lunchpakketje. Met, en, met je kerstlunch. <laughs> die kerstliedjes. Ja, nou, die, die, die lunch kan je altijd <laughs> Als je een beetje in de kerstsfeer wil lunchen... dan kan je hem altijd laten slingeren, die lunch, toch? Ja, zo is het zo ook. Is dat. Ja, ja, hey, luister, eh, it don't matter to me. Het kan me helemaal niet schelen wat je van die kerst vindt.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 En er zal altijd een eh, open hart zijn wat jou met warmte en liefde ontvangt. Nou, eigenlijk helemaal geen kerstnummer, maar wel een, eh, een nummer met een beetje de kerstgedachte toch, Dolly? Heb je het een beetje, kon je het een beetje volgen, de tekst? een heel klein beetje, want ik was even met andere dingen bezig. Ja, dat kan niet hoor. <laughs> ja, gegevens verzamelen, oh. informatie verzamelen. Gegevens, of wordt nieuws straks. Eh, ja, en straks voor de oproepjes. Ja. ja. Hey, ehm, Going Back for Christmas. Ja, eh, geweldig. Eh, een Zandvoortse vader en een Amsterdamse, inmiddels dacht ik, Ellen Clark. Nou ja, in, Althans, hij woont daar natuurlijk. Een, een Haarlemse, in Zandvoort opgegroeide Amsterdammer. Ja. Ja. Eh, een fantastisch nummer moet het zijn. Ik heb het nog niet gehoord, dus dankzij jou beleef ik nu de, de, de, de première ja, Ja, ja, ja, nou, je gaat echt, eh, je gaat echt verbaasd zijn.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 Dolly, je hebt helemaal, eh, helemaal niets te veel gezegd wat mij betreft. Dat dacht ik toch ook. En, eh, het leuke is, overmorgen staat hij in de Haarlemse stad Schouwburg. Dus ik denk eh, dat hij het gerust wel gaat zingen dan. Dat en zou Deen... er zomaar in kunnen zitten. En daar zal Deen er ook wel bij zijn. Ja, ongetwijfeld. Ja. Dat is natuurlijk in de buurt. Hè, dus, ja, precies. Ja. Helemaal goed. Ja. nou, dank je voor de introductie. Ik vond het fantastisch. Ja, mooi hè het is half één, luisteraars. Dat betekent dat we natuurlijk weer gaan luisteren naar het eh, regionale... Eh, en misschien ook een beetje het nationale nieuws. Dankzij Dolly Tempierik. Dolly, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Ja, lieve luisteraars, hier volgt het regionale nieuws van 9 september 2014. En ik begin meteen met een heel droef bericht voor Zandvoort... Eh, want op maandagochtend, zo stond, geschreven in de Zandvoortse Courant op internet... trof een voorbijganger een dode man aan op een veld aan de Kamelingonderstraat. onnenstraat En het gaat om een 53-jarige politiemedewerker... die buiten diensttijd is overleden tijdens het uitlaten van zijn honden. De omgeving is enige tijd afgezet geweest voor nader onderzoek... en hieruit kwam naar voren dat hij een natuurlijke dood is gestorven. De politiemedewerker was werkzaam als wijkagent in Zandvoort Nieuw-Noord. De directe collega's van het basisteam Zandvoort zijn opgevangen door medewerkers van het bedrijfsopvangteam. En naburige basisteams nemen de werkzaamheden over. En eh, bij deze wil ik meteen van de gelegenheid gebruik maken om alle dierbaren van René, want zo heette hij, te condoleren en heel veel sterkte toe te wensen. Vanmiddag nam wethouder Kuipers, of gistermiddag, sorry. Gistermiddag nam wethouder Kuipers de eerste Green Wheels auto in Zandvoort officieel in gebruik. Dit gebeurde in aanwezigheid van Jan Borghuis, directeur van Green Wheels. De eh, vaste plek van de auto is bij het eh, eh, station. En eh, wat is nou een Green Wheels auto? Dat is een auto die altijd klaar staat. Je kunt je daarvoor aanmelden en dan krijg je een code en een eh, pasje. En daarmee kun je in 100 steden op 90 stations... Eh, op 1700 locaties een auto meepakken als je die nodig hebt als je vanuit de trein komt... Je bespaart daarmee tot 250 euro per maand als je je auto de halve week stilstaat. Je hebt geen gedoe met verzekeringen, autowassen of onderhoud. Je kunt tot een minuut voor vertrek eenvoudig reserveren. En je kunt kiezen uit verschillende Green Wheels autotypes. En alle auto's hebben een eigen gereserveerde parkeerplaats, radio, tankpas en wegenwachtservice. We zullen er wel even aan moeten wennen, denk ik. Maar we gaan zien of dit allemaal echt uh, gaat blijven bestaan. Op de weg heeft de politie zondagavond omstreeks half negen... twee mannen van 20 en 23 jaar uit Wormer en Zaandam aangehouden. Op de weg heeft de politie... Nou, staat het er nog een keer. Het hoeft maar één keer, dan is dat niet helemaal goed gelukt. Ze zijn aangehouden en ingerekend. <laughs> Omdat bewoners van het centrum de overlast spuugzat zijn... werden zij en ondernemers van het centrum door de burgemeester uitgenodigd... voor een bijeenkomst in de Blauwe Tram. Veel burgers en een enkele ondernemer hebben hieraan gehoor gegeven. Er ontstond een gesprekskring waar bijna een microfoon aan te pas moest komen. Ook waren er afgevaardigden van de politie en woonstichting De Kei aanwezig. Vele klachten kwamen aan bod, waaronder geluidsoverlast, dat was de voornaamste. Verder is er het wildplassen, het gebrek aan toezicht en handhaving... en het rookverbod waardoor de mensen op straat worden gedreven. Er werden suggesties gedaan zoals het aanbrengen van camera's... en de samenwerking met de politie verbeteren. Want volgens de bewoners is er te weinig toezicht. Waarom richten we de reservepolitie niet weer op? Dat vroeg een ondernemer zich weer af. Hebben we er zelf geld voor over om de overlast tegen te gaan? Vroeg een inwoonster zich af. Volgens de burgervader wil de gemeente bezuinigen... en zullen de burgers veel meer zelf moeten doen. Maar er is genoeg blauw op straat. Door de week rijden er twee wagens rond... en in de weekenden zijn dat er meer, al dus de burgemeester. Nou mensen, tot zover het regionale nieuws. Gaan we door naar het weer met Dolly Tempierik. Ja, vandaag profiteren we van een uitloper van het Azoren hoge drukgebied. Stefan heet hij. <laughs> Heel lokaal valt er een bui, maar over het algemeen is het vandaag droog met geregeld zon. Vanavond en de komende nacht passeert eerst het warmtefront en later het koufront... en daardoor overheerst de bewolking en valt er geruime tijd regen. De zuidwestenwind draait in de nacht van naar west en is krachtig in de polder en stormachtig aan zee. Windkracht 6 tot 8. En de temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen zitten we aan de achterzijde van het koufront en schijnt geregeld de zon. Maar vooral later op de dag krijgen we weer te maken met enkele buien. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is vrij krachtig in de polder en hard aan zee. Windkracht 5 tot 7 en de temperatuur zal gaan stijgen naar ongeveer 9 graden. Tot zover dan ook het weerbericht. Gaan we weer terug naar Sharon. I get a kick out of you, doll. I get no kick from champagne. Meer alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true? from een kick kreeg. Van 12 tot 2, van Lunst met Charles Duif. En elke Dolly. ben ik paraat, mensen. Met Dolly en Pierre erbij natuurlijk. Ja, nou, Michael Bublé. Die zorgt ook dat u vast een beetje in de kerstsfeer komt. Hm, Dan krijgen we de komende weken nog volop de gelegenheid voor. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas if only I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where. Christmas if only in my cd van, eh, van Michael Bublé... die elk jaar weer opnieuw eh, volop wordt gedraaid op de radio... op de Nationale Radio, maar ook bij uh, eh, ZFM Zandvoort natuurlijk... want wij houden ook van mooie muziek. we gaan even naar Dolly Tempierik, want we hebben normaliter gesproken. Zo rond de klok van kwart voor één altijd een, een leuke oproep. Dolly, wat heb je vandaag voor ons? Eh, ik heb een, even een paar dingetjes waar ik onze luisteraars op wil attenderen. Misschien wel aardig. Ehm, u weet, vorige week hebben we het even gehad over Anton van Duin. Hè? De man die eh, op SBS 6 in de finale stond met drie mensen... van de beste bloemstylist van Nederland. En daarbij is hij tweede geworden. Toen heb ik verteld dat hij eh, workshops eh, ging organiseren... om een mooi kerststukje te maken onder zijn bezielende leiding... of onder, zijn, onder de leiding van zijn collega Rut, die ook heel goed schijnt te zijn. En uh, hij heeft mij uh, geschreven dat hij uh, op 11 en 12 december... Eh, dat is dan avonds, dat begint om half acht. Dus donderdag en vrijdag heeft hij nog wat plekken over. Dus mocht u zo'n workshop willen volgen bij Anton... dan kunt u zich opgeven bij hem op telefoonnummer 06 401 851 98 06 401 851 98 eh, dan zijn er nog wat eh, leuke dingen aan de hand. Eh, woensdag bijvoorbeeld, dus morgen, is er een, een soort modeshow. bij Slender You op de Hoge Weg wordt de nieuwste feestcollectie getoond van Rosarito. En het haar wordt verzorgd door Plonisch Haarwinkel. En dat kunt u nog bijwonen. Kaarten die zijn nog te krijgen bij Slender You en bij Rosarito. En de aanvang is om half acht morgenavond. Dan hebben we de 14e, een gezellige rommelmarkt in de Krocht. Uh, daar zijn ook nog een paar kramen vrij. Dus mocht u daar willen gaan staan, eh, dan kunt u een kraam reserveren via telefoonnummer 06 1942 7070 of even via het internet op www.onair-events.nl. En eh, wilt u geen kraampje hebben, maar wel even er naartoe? Nou, dat kan natuurlijk. 14 eh, december in de krocht. Dan eh, hebben we weer de jaarlijkse appeltjes van Oranje. Waar iedereen voor kan stemmen. Tot, tot 14 december kunt u stemmen. Het is gisteren begonnen, de stemweek. Er zijn 10 genomineerden en dit jaar draait het om Beter voor elkaar. En als u dan stemt, dan kan in mei 2015 koningin Maxima voor de dertiende keer een appeltje van oranje uitdelen. Of uitreiken, hè? zo noem je dat officieel. Nou, dit waren de oproepjes. Nou, fantastisch. Leuk, hè? Ja. ja. Ik ga eh, aansluitend, Dolly, ga ik een verzoekje draaien voor, eh, voor Yvonne Nijssen. Want die luistert in, eh, in Bloemendaal vast mee. Ja. En die houdt erg van puur zang. En dan zeg je, ja, puur zang, pure zang. Nee, zo heet de groep. Oké. En heb jij wel eens gehoord van het liedje... Hoor je de klokken van Stella Maria? Nee, dat is helemaal nieuw voor mij. Nou, gaan we daar naar luisteren? gaan we nu naar luisteren. Hoor je de klokken van Stella Maria. stella Maria. Ze zalven en helende pijn. Verklinken ze over het meer, vertolken de tijd van de klokken van Stella Maria. Ontroerd staan twee mensen op land. Hoor je de klokken van Stella Maria? dat je die klokken hoort vanuit de vector. Stella Maria was dat uh, puur zang, zo heette de groep. Ik draai hem voor Yvonne Nijssen. Whatever you want. We gaan eventjes wakker worden mensen met de status quo. Kom op. Niet, eh, niet inslapen hoor, daar eh, met, met, met de lunch. Een groep die ook al jaren meedraait. status quo. ja Om zomaar even gezellig wakker te worden. Ehm, met de status quo, whatever you want. Een groep eh, die eh, allemaal lekker rocknummers, allemaal lekker stampers eh, tegen horen bracht. en, en nog steeds brengt. Ik weet niet, ja, bestaat de groep eigenlijk nog? Ja, volgens mij spelen ze nog steeds die jongens. Ze hebben ook zelfs een tijdje hier in de kop van Noord-Holland. in Middenbeemster onder andere traden ze op, kan ik me nog herinneren. En ja, volle zalen natuurlijk. Want het zijn dan gewoon allemaal lekkere liedjes die ze tegen horen brengen. En ja, daar komt het gewoon door dat dan ook die, die, die tenten allemaal vol zitten. Geldt ook voor Westlife. Dat is ook een mooie groep hoor, Westlife, die jongens. touch my heart. Dit nummer heet Unbreakable. Ik ben niet te breken. Een groep eh, opgericht door Ronan Keaton eh, en... Eh, ik dacht dat ze uit elkaar eh, zijn inmiddels, maar, maar de muziek is eh, voor altijd gebleven.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 Tot zo. Tot zo allemaal. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...